Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Landbouworganisatie LTO en het kabinet zijn toch weer met elkaar in gesprek. Gisteren liep LTO weg uit de onderhandelingen over een landbouwakkoord. Maar gisteravond is urenlang gesproken tussen de LTO-top... en een zware delegatie van het kabinet. Die lijnpoging had resultaat. Vannacht rond 1 uur zei LTO-voorzitter Van der Tak... dat het kabinet heeft bewogen... Dinsdag wordt er verder gepraat. Zowel LTO als minister Adema van Landbouw hoopt dat de partijen er volgende week uitkomen. Voorzitter Bruin van de Eerste Kamer betreurt zijn wangedrag tegenover personeel van de Kamer. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid, maar hij herkent zich niet in woedeaanvallen waarvan hij is beticht. Hij herkent wel dat hij te veel deed aan micromanagement van medewerkers. Dat is besproken en er zijn nu geen klachten meer, zegt Bruin. In een flatgebouw in Arnhem heeft vannacht een grote brand gewoed. Die werd rond half vier ontdekt op de vierde etage. Tientallen mensen werden uit hun huis gehaald. Inmiddels is het vuur onder controle en worden de woningen gecontroleerd op schadelijke stoffen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Arnhemse bewoners kunnen terugkeren naar huis. Een agent die zich tijdens zijn werk racistisch heeft uitgelaten... krijgt toch geen leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie. Maandag werd de nieuwe functie van de agent bekend en daar kwam kritiek op. De leiding van de Rotterdamse politie zegt nu dat de aanstelling niet passend is. De agent zelf zegt het besluit te begrijpen. En het Nederlands elftal staat zondag in de troostfinale van de Nations League. In de halve finale in de Kuip gisteravond was Kroatië met 2-4 te sterk. Vanavond is de andere halve finale tussen Spanje en Italië. De verliezer speelt zondag tegen Oranje. Het weer nog. Eerst nog fris, maar vandaag weer veel zon. Ook kans op wat stapelwolken. Aan zee maximaal 22 graden in het zuiden tot 27.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 Wat er is besproken wil niemand zeggen, maar dinsdag gaan de gesprekken over de toekomst van de landbouw verder. En volgende week zou er dan een akkoord moeten komen. Voor de Griekse kust worden nog honderden mensen vermist na het ongeluk met een migrantenboot. Zeker 79 mensen kwamen om, ruim 100 zijn gered... maar aan boord zaten mogelijk wel 750 migranten. En de vogelgriep gaat niet meer weg en dat heeft grote financiële gevolgen, zegt de Rekenkamer. Bestrijden van het virus kost nu al vijf keer zoveel als een paar jaar geleden.